De militairen moeten voorkomen dat aanhangers van de verdreven premier Thaksin in het gebied komen. In de buurt houden demonstranten al meer dan twee weken een winkelgebied bezet. Ze demonstreren tegen de regering van premier Abhisit en eisen de terugkeer van Thaksin. Een woordvoerder van het leger heeft gezegd dat als de demonstranten het winkelgebied nog langer bezetten, ze worden aangepakt. Abisit maakte een paar dagen geleden de opperbevelhebber van het Thaise leger verantwoordelijk voor de veiligheid in de hoofdstad Bangkok. Het Nederlandse luchtruim blijft nog tot zeker twee uur vanmiddag gesloten, zo heeft de inspectie Verkeer en Waterstaat besloten. Vanwege de vulkaanas uit de IJslandse vulkaan die nog steeds in de lucht hangt, is het nog niet veilig om te vliegen. Tegelijkertijd werkt de overheid aan meer maatwerk om het luchtruim te openen zodra dat kan, aldus de inspectie. Minister Eurlings van Verkeer wil dat het vliegverbod zo snel mogelijk wordt versoepeld. Hij praat daar vandaag over tijdens een videoconferentie met zijn Europese collega's. De Turkse premier Erdogan wil dat de kwestie Cyprus voor het eind van het jaar is geregeld. Erdogan reageerde met zijn uitspraak op de uitslag van de presidentsverkiezing in Turk-Cyprus. Die werd gewonnen door de leider van de rechtse nationale eenheidspartij, Erogul. Hij versloeg de zittende president Talat. Die laatste voerde al anderhalf jaar vredesbesprekingen met zijn Griek-Cypriotische collega. Waarnemers zijn bang dat door de overwinning van Erogul die onderhandelingen stuk lopen. Maar Erogul heeft gezegd dat hij het herenigingsoverleg met Griek-Cyprus wil voortzetten. Een oplossing voor het conflict op Cyprus is een van de voorwaarden die de Europese Unie stelt voor toetreding van Turkije.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 And I know it's all been said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame, and I want sunshine. I want all the things sent from smile upon my face and make this world a better place. But I'm feeling down, I think simple things that help me get by. Uh. Oh, power and religion are holding hands against no reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I Stop the boy.